Kees Groot met het NOS-journaal. In president vandaag verder onderhandeld over de vorming van een nationale overgangsregering. Gisteren wenste vertrekkend premier Papandreou zijn opvolger als succes, maar daarna bleek dat onderhandelaars van de verschillende politieke partijen er toch niet uitkwamen. Ze zouden het niet eens zijn over de onderlinge machtsverhoudingen. En ook is nog niet duidelijk wie de nieuwe premier van Griekenland wordt. De Europese effectenbeurzen zijn bij de opening ver omlaag gegaan. De AEX-index stond direct 1,5% lager. In navolging van de beurzen in Amerika en Europa lieten ook de Oost-Aziatische beurzen vanochtend flinke verliezen zien. Oorzaak is de opgelopen rente op Italiaanse staatsobligaties. Die rente staat ook vanochtend ruim boven 7%, wat als onhoudbaar wordt beschouwd. Analisten zeggen dat de beurzen in greep zijn van paniek. De vrees is dat de Europese schuldencrisis door de oplopende financiële problemen van Italië onbeheersbaar is geworden. De winst van Egon is in het derde kwartaal fors gedaald. De verzekeraar boekte een netto winst van 60 miljoen euro tegen 657 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Egon zegt last te hebben van de lagere aandelenmarkten, de daling van de rente en de zwakke Amerikaanse dollar. Verzekeraar SNS Reaal hield de winst wel op peil. De netto winst in het derde kwartaal kwam uit op 42 miljoen euro tegen 46 miljoen een jaar geleden. Oud-directeur van Natuur en Milieu Ad van de Bigelaar is overleden. De milieuorganisatie heeft dat bekendgemaakt in een rouwadvertentie in de Volkskrant. Van de Bigelaar was tussen 1988 en 2004 directeur. Natuur en Milieu prijst hem voor zijn passie en bevlogenheid voor milieu en duurzaamheid. Ad van de Bigelaar was 69 jaar. Het weer, eerst op veel plaatsen mist, vooral in het noorden en oosten is sprake van dichte mist. In de loop van de dag lost de mist op en breekt op veel plaatsen de zon door. Alleen het noorden blijft bewolkt. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files neemt nu razendsnel af. In de Randstad zijn al files van 3 kilometer en langer op de A8. Zaandam Amsterdam, voor het Koenplein 8 kilometer. De A9 Alkmaar Amstelveen bij Knoop het Raasdorp 5. De A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft Noord en de afrit Berkel en Roderijs 3. De A15 Gorkum Europoort bij het Vaanplein 5 kilometer. A16 Breda Rotterdam voor de Van Brinoorbrug 8 kilometer na een ongeluk. Toch is de weg alweer een tijdje vrij. Op de A20 de ring van Rotterdam Gouda zijn de files bijna weg. Alleen nog file rijden bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. De A22 Beverwijk-Velsen vanwege een reparatie in de tunnel, 4 kilometer voor de Velsen-tunnel. A27 Almere-Utrecht bij Hilversum, 4. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort, 3. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer.